Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het is werkgevers en werknemers nog niet gelukt om het eens te worden over hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit moet zien. Minister Koolmees van Sociale Zaken had de partijen dringend verzocht om voor 1 april een pensioenakkoord te sluiten, maar dat is niet gelukt. De gesprekken lopen al vijf jaar. In het voorstel dat nu op tafel ligt spaart een werknemer individueel voor het pensioen. Grote tegenvallers worden wel collectief gedeeld. Vakbonden zijn bang dat het nieuwe stelsel niet solidair genoeg is. Het dodental op Puerto Rico als gevolg van de orkaan Maria in september was veel hoger dan het officiële dodental van 64. zeggen demografen en medici die onderzoek deden op Puerto Rico. Volgens hen gaat het om meer dan duizend doden. De onderzoekers stellen daarbij ook de mensen die indirect het slachtoffer werden van de orkaan, zoals nieren- en hartpatiënten die stierven omdat de stroom in het ziekenhuis was uitgevallen. De handelsrelatie tussen China en de VS staat steeds verder onder druk. Na de importheffing op staal wil de Amerikaanse regering nu ook zo'n 1300 producten uit China extra gaan belasten met 25 procent. Het gaat onder meer om industriële robots, televisies en motoren. De Chinese regering veroordeelt de heffing en zegt met tegenmaatregelen te komen. Na de importheffing op staal uit China reageert het land ook al met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Meerdere zorgverzekeraars beleggen in medicijnfabrikanten die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen. Volgens de Volkskrant gaat het om onder meer zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis en Mensis. Die verzekeraars investeren miljoenen in bedrijven die onder vuur liggen, omdat ze voor sommige medicijnen wel een paar ton per patiënt per jaar vragen. Het weer, een wisselvallige dag vandaag. Eerst is het bijna overal droog. Maar later vanochtend en vanavond vallen er soms buien met onweer, hagel en windstoten. De zon komt nu en dan ook even tevoorschijn. En het kan zo'n 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Bunschoten 11 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, kost je ongeveer drie kwartier extra. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij knooppunt de Nieuwe Meer.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 She waited on me, yeah. Well, try to cake it on me, got the bacon on me. Ring This is history and I'm making on me, on me. Point blank, close range, that thing. If it goes a million, that's me.